Jobboots met het NOS Journaal. De Luxemburger Jean-Claude Juncker wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Daar zijn de Europese regeringsleiders het in Brussel over eens geworden. De laatste dagen verzette alleen Groot-Brittannië zich nog tegen de voordracht. Premier Cameron vindt Juncker te pro-Europees. Maar geen enkel ander land ging daarin mee. Juncker wordt de opvolger van de Portugees Barroso. Hij heeft de commissie tien jaar geleid. Jean-Claude Juncker was 18 jaar lang premier van Luxemburg... en leidde ook lange tijd het overleg van de landen die de euro als betaalmiddel hebben. Het kabinet wil dat basisscholen vanaf volgend jaar meer mogelijkheden krijgen om jonge kinderen al vroeg een vreemde taal te leren. Er komt meer ruimte voor taallessen en ook vakken als geschiedenis of biologie mogen voortaan in een vreemde taal worden onderwezen. Het kabinet wil het onderwijs hierdoor internationaler en uitdagender maken. Scholen zijn niet verplicht om van de ruimere mogelijkheden gebruik te maken. Er komt een commissie die de gang van zaken rond huisarts Tromp uit Tuitjenhorn gaat onderzoeken. Tromp pleegde vorig jaar zelfmoord nadat hij was geschorst door de inspectie. De huisarts had een terminale kankerpatiënt behandeld met zware pijnstillers, waarna die overleed. Het kabinet wil dat de onafhankelijke commissie het handelen van alle betrokken instanties onderzoekt. De commissie staat onder leiding van oud-vicepresident Blijgrot van de Hoge Raad. Het karbit schieten met melkbussen wordt voortaan officieel Nederlands erfgoed. Het Centrum voor Volkscultuur heeft dat bekendgemaakt. Nederland heeft in VN-verband beloofd dat het dergelijke gebruiken beschermt. Carbid-schieten gebeurt met oudjaar, vooral in Drenthe. In een melkbus wordt het explosieve carbid gestopt... en de bedoeling is dat het deksel er dan met een harde knal afvliegt. Het is de vijftigste traditie die op de lijst met immaterieel cultureel erfgoed komt te staan. Het weer ook vanavond en vannacht nog een enkele bui, maar daarna opklaringen. Morgen wisselvallig met buien en wat zon. Temperatuur tussen 18 en 20 graden. Zondag verandert er weinig. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Het aantal files neemt alweer af. Er staat nog 90 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Gooimeer en Muiderslot 5 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht West 6 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor de Randweg Dordrecht 5. A27 Utrecht richting Almere tussen knooppunt Grijns-Weert en Beeldhoven 4 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en de brug bij Gorkum Gorkum ook 4.